Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder raadsleden zegt ruim een kwart er slachtoffer van te zijn geweest. In het verleden is vaker onderzocht hoe vaak lokale politici te maken hebben met agressie. Maar nu is dit voor het eerst op grote schaal gedaan. De meeste incidenten betreffen uitschelden of bedreiging. Fysieke fysiek geweld komt veel minder voor. Exen, Exen weigeren steeds vaker om de alimentatie voor kinderen te betalen. Het LBIO, dat kan worden ingeschakeld als er niet wordt betaald, moest de afgelopen jaren steeds vaker in actie komen. In 2009 kreeg het LBIO bijna 10.000 aanmeldingen binnen, een kwart meer dan het jaar daarvoor. Volgens het bureau komt dat deels door de economische crisis. Daarnaast zijn de regels voor het vaststellen van het alimentatiebedrag voor veel mensen onduidelijk. Daardoor neemt de weerstand tegen het betalen ervan toe, zegt het LBIO. De nieuwe omroepen WNL en Poont zijn vandaag begonnen met hun uitzendingen. WNL zendt ochtends het tv-programma Ochtendspits uit. Poont is s'avonds te zien met Po News. Ook bij de oude omroepen verandert er veel. Zo is het NOS Jeugdjournaal begonnen met ochtenduitzendingen. Vanavond beginnen Nieuwsuur, de opvolger van Nova, en Uitgesproken, een actualiteitenprogramma van afwisselend WNL, de EO en de VARA. Voetbalclub Ajax is de seizoenskaarthouders tegemoet gekomen bij de aankoop van kaartjes voor de Champions League. Veel supporters hadden geklaagd omdat Ajax voor de goedkoopste paspartouts voor de drie poolduels meer dan 100 euro vroeg. Seizoenskaarthouders die vandaag nog een paspartout kopen voor de wedstrijden tegen Real Madrid, AC Milan en Auxerre krijgen een waardebon van 15 euro.